yeah, yeah, yeah. ze gezien, ik heb ze gezien. Laten we samen broden kneden. Van twee maak ik tien, van twee maak ik tien. Kruis met het schip door de reis naar beneden. Voel een trilling diep tussen de leden. Kijk die glans, heb je dat bekeken? Dat is toeval, gerecht naar bereden. Heel erg langzaam gaat de reis naar beneden. Voel een trilling diep tussen de leden. Kijk die glans, zeg heb je dat bekeken? Dat is toeval. kom maar vol te proppen. Ik voel me eerlijk, het is niet meer lang te stoppen. Ik voel geen Jenner. Ach nee, hoe kom je daarbij? Prik met een stok in de dij, hij maakt zij blij. tussen de leden. Kijk ik want heb je dat bekeken? Dat is toevallig gerecht naar bereden.